Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Op Attrax sloeg alarm toen bleek dat de peuter enkele uren vermist was. Er werd een grote zoekactie opgezet met een helikopter, twee duikploegen en een groot aantal politieagenten. Het meisje werd uiteindelijk gevonden in een sloot op het park. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet baten. De Apple Store in Amsterdam is enige tijd ontruimd geweest nadat er een iPad was ontploft. Waarschijnlijk was een lekkende accu de oorzaak. Drie medewerkers kregen last van hun luchtwegen. De winkel aan het Leidseplein is door de brandweer gelucht. Een groot deel van Schiermonnikoog zit al 24 uur zonder telefoon en internet. Ook radio en tv liggen eruit. Het komt door een breuk in een glasvezelkabel. Volgens RTV Noord zijn abonnees van Kabel Noord getroffen door de storing. De glasvezelkabels liggen voor een deel onder water... en dat maakt het voor monteurs lastig om de breuk te repareren. In het zuidwesten van India, in de deelstad Kerala, zijn naar schatting een miljoen mensen op de vlucht vanwege overstromingen. Tot nu toe zijn zeker 350 mensen omgekomen. In Kerala regent het al tien dagen onafgebroken. Het zijn de ergste moesonregens in 100 jaar. Nog steeds zitten tienduizenden mensen vast op de daken van hun huizen. En dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is rustig verlopen... ondanks dat er door CAO-acties geen politie aanwezig was... Het toezicht was overgenomen door de gemeente. Volgens de burgemeester was het de rustigste editie van het festival sinds de start in 2006. Hij sluit niet uit dat Decibel Outdoor volgend jaar opnieuw zonder politie kan worden gehouden. Het weer, vooral in het zuidoosten, schijnt af en toe de zon. Elders is het grotendeels bewolkt met mogelijk wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen valt er verspreid een bui, soms is er ook zon. En het wordt dan 21 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Cuando se inma de dolores, cuando se quema dolores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema dolores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.